Het is waarschijnlijk de dodelijkste natuurramp ooit op Hawaii. Deze brandweerman wist niet wat hij meemaakte. Ik heb wildfires in California. I've never, I was here yesterday when it flared up. I've never seen something ravaged so fast. Mensen op het eiland zeggen dat ze niet met sirenes zijn gewaarschuwd voor de natuurbranden. Het werd wel ge-sms'd en het kwam op radio en tv. Maar door stroomuitval heeft niet iedereen dat meegekregen. Frans Timmermans gaat lekker weekend in, want hij wordt waarschijnlijk de lijsttrekker van de combi PvdA GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is namelijk de enige kandidaat. Beide partijen willen dat hij het gezicht wordt van de samenwerking. De commissie zegt dat hij zijn sporen heeft verdiend in, het binnenlands, in de binnenlandse en de buitenlandse politiek. Hij is uitermate geschikt als boegbeeld van de linkse samenwerking en geloofwaardig als beoogd minister-president. De leden van de PvdA GroenLinks mogen komende tijd stemmen, maar maar dat is eigenlijk een formaliteit, omdat Timmermans dus de enige kandidaat is. Dan naar Amsterdam. De gemeente daar is helemaal klaar met herrie van motoren, scooters en auto's. Op vier plekken in de stad zijn lawaai-flitsers neergezet. Dat zijn een soort flitspalen die niet je snelheid meten, maar het geluid. En dat is hard nodig, zegt de gemeente. We hebben een heleboel plekken in Amsterdam waar gewoon eh, te luid gereden wordt. En eh, we hebben nu vier plekken uitgekozen, maar we hadden er ook twintig kunnen uitkiezen. En dan zijn het vooral aangepaste motorfietsen of auto's. En het kan ook gaan om eh, te veel gas geven of nou ja, gewoon asociaal gedrag. Wie te veel lawaai maakt krijgt nu nog een waarschuwing en dat wordt straks een boete. Het weer. Vanavond kan er een bui vallen. Morgen begint met regen, later droog en zonnig. Dan maximaal 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De afgesloten A10 Zuid bij Amsterdam veroorzaakt vertraging op alternatieve routes. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je een kwartiertijdverlies... tussen Schiphol en knooppunt Badhoevedorp. Ook de A4 is dicht aan de zuidkant van Amsterdam vanwege werkzaamheden.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 Een goede laag is natuurlijk ideaal. ideaal. Ik kan niet wachten op mijn Anne Fleur vakantie. Anne Fleur vakantie. Ah, ah. terrasje, blote benen, beest, jasje Roep de ober, doe mij maar een esma zomers van vooral die oude zomerhits nostalgie gaan we uit ik heb echt kleding nodig.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 Hij is natuurkundige en maakt zich onder meer hard voor kernenergie. In de Apel in Apeldoorn heeft een man een bezoeker bedreigd met een mes. De man komt uit Vlissingen en is met behulp van medewerkers van het dierenpark opgepakt. In Venray zijn vanmiddag de eerste vier Jan Linders supermarkten dichtgegaan. Het grootste deel van de winkels, zo'n 50 in totaal, is overgenomen door Albert Heijn en wordt de komende maanden omgebouwd. Regionale supermarkten worden steeds vaker overgenomen door grote ketens.